uur. Op Radio 501. 501. Bastiaan Prins. The Weekly Freak Show. The Weekly Freak Show. One, two, three. Show. Carmen en Time to Move. Vandaag de gasten eh, in de studio van eh, Radio 501. De Weekly Pre-Show. Tot 10 eh, uur vanavond. En deze is speciaal voor Michael Carner. De Concept en Mr. DJ. morning and evening, friends. This is your friendly announcer, Mr. DJ, and you are on the one. We just heard the latest from the new edition, Crazy for You by Madonna, and the never ending saga of Roxanne, U2FO's Roxanne Roxanne. We heard Roxanne's Revenge, Roxanne's a Man, the real Roxanne, Roxanne's Granny, and Roxanne meets Godzilla. And here's an exclusive from WONE Roxanne meets Mr. DJ coming to a record store near you tune. We got your rap, your jazz, your rhythm and soul. We've even got your rock and roll. Reach out and touch a star. Request lines open. One, two, three. W O N E. I'm Mr. DJ. And guess what, baby? Yeah, you are on the one. DJ. I traded myself so you know she's all the way live. Hey Liz, I'm coming. is een uh, dolle bij eh, Radio 501. Yep! De Weekend Marathon! En de Weekly Freak Show met Basja Prins, Dottie Green, in effect. Tot 10 uur, de Weekly Freak Show! Yep! En hier is GQ. En Some Days. Je bent van harte welkom op de chatbox van eh, Radio 501. Het gaat behoorlijk tekeer. keer. Enjoy! wat er gebeurt op eh, de dansvloer van eh, Radio 501. Lucien de Greef, van de Greef, zeg je het goed? <laughs> De man met het uh, flitsende streepje shirtje staat hier te breakdance alsof het, ja, alsof het niet gering is. Je luistert naar de Weekly Freak Show met Bastian Prins tot 10 uur. De heetste classics. Say what you wanna say. Je bent van harte welkom op de chatbox van eh, Radio 501. En natuurlijk uh, mijn maatjes van uh, eh, Digit Dance Radio. Hartelijk bedankt. Connor! Yo! people do to make ends meet. It's a love emotion, an old fashioned notion it's so hard to find in the street. You better look at it and know you might lose your know it's not a very friendly choice. It's so hard to get along in the world so warm, but don't forget you still have a voice. I said, say what you wanna say. Tell him T. But say what you wanna say. You got to do Go it. Go on, say what you wanna say. T-Bone. Go on, say what you wanna say. Right now. Here we go. Here we go. Here we go. It's a bad dream, you're waiting on a dream that might be the end of her life. You wanna get in his face, put him in his place, but your friend said, leave it be. They say, what's the sense in going to the defense and ending up a casualty? But I say, say what you wanna say. Everybody, come on, say what you wanna say. Right now, go on, say what you wanna say. Everybody, yeah, say what you wanna say. Just say it. leuk om eh, terug te zijn bij mijn vriendjes van eh, Radio 501. En... Yep, next! Funky Classics op Radio 501. Also heard on digitdanceradio.com. The Midnight Express en Danger Zone. praat over 1983 bent van harte welkom op de chatbox. Enjoy! I care when you love me. up, get wild, get drunk, get a funk, get crunk. naar de Marathon Weekend van Radio 501. Yeah! Yeah! yeah! In de studio aanwezig de altijd uh, eh, fijne uh, Berlijnde Lucien. Here I am. Here I am. Oh, je stond zo lekker te dansen. Ik denk, ik moet je erbij nemen, man. Ready for the beat. Ja, yep, ready, ready. Ready for the beat. Hij is fijn, hè, die eh, Weekly Freak Show. Je had het nooit geweten van me. You get, it, right, baby. Get it right, baby. <laughs> Oh yeah. Tot 10 uur, de Weekly Free Show. Met de Prinser en uh, Lucien. Oh ja. Yeah. Get it right, baby. You get it right, baby. Oh, Lucien, ik heb zo'n uh, dikke fijne knallen voor je in. Eh, <laughs> oh, We gaan hem krijgen. Yep, party lights. Ik zeg party lights on! Yep! Yep! Je bent van harte welkom op de chatbox van Radio 501. Freak out! Wow! aantal ongetwijfeld op de achtergrond. De stemming zit er goed in. At Radio 501. De Prinser in effect. Ik ben eh, zojuist mijn schatje eh, Armin T. Uh, tegengekomen. Ik heb hem nog even ja, vol op de bek gepakt. Ik kan er niks aan doen. It's the Weekly Freak Show. De Prinser. Yep. Je bent van harte welkom op de chatbox. En uh, ik zie hier nu uh, Denise 501 eh, Rules. Tot 10 uur, de Prinser. Just give up. als je heel goed luistert, dan hoor je het feest op 501. Ja, oh yeah! Dit is de Weekly Free Show met Bastian Prins. En ik kan je vertellen, ah, het is zo leuk om weer eh, terug te zijn. FF Yellow Hands. And you want every night. It's the big 501. Yep. Here to stay. Het volgende plaatje wat ik ga draaien is... Eh, ja, Lucien die zat er al naar te kijken. Ik denk, ja, nou, ik ga hem gewoon ook draaien. Want eh, ja, die uh, ontwapenende blik. Die, die tanden. <laughs> dat gestreepte shirt. <laughs> Je kent ze wel van The Length of Hunger. Maar dit is een heel andere koek. Wees welkom op eh, Radio 501. Ook te beluisteren op uh, eh, DieterDanceRadio.com. een eh, zonde momentje op deze avond. Dat eh, Lucien ons gaat verlaten. <laughs> Video Baby, je hoorde de Tony Hello edit op Radio 501. Ook te beluisteren op uh, eh, digitdanceradio.com en NJM Je luistert naar de Weekly Freak Show met de Prinser op Radio 501, Digit Dance Radio. En Michael, ik hoop dat je luistert en ik hoop dat je me ziet. Het zal de eerste keer zijn. <laughs> Deze track is zo, ja, freaking eh, goed. Enjoy, E-Greg, fucking up. wat mensen op de achtergrond. Maar uh, eh, je luistert naar de Weekly Freak Show. En uh, Radio 501. En de third. Anniversary. ben <laughs> Snake. En I Need Your Loving. Je bent van harte welkom op de chatbox van eh, Radio 501. Het hoeft niet, maar het mag wel. Naast mij in beeld Rasta Bari. Yeah. yeah. sunshine. dikke track op eh, Radio 501. <laughs> en Games en Ecstasy. Ik weet zeker, eh, mijn maatje Connor in eh, Berlin. Hij vindt hem leuk. Maar deze dan. DJ's Delight. Enjoy. is zo'n eh, dikke, vette oldschool track op eh, Radio 501. Je luistert naar de Prinser en de Weekly Freak Show. En eh, wat ik nu toch voor je in de petto heb. Ik hoop dat Johnny wakker is. Want hij is speciaal voor jou, Mati. Xena, aan de upside. Oh, ik hoor het. Ik hoor het uit de keuken. Ik hoor het overal vandaan. We gaan nog de hele... Ja, gaan de hele nacht nog verder. Ja, ik dan niet, maar eh, degene die nu bij de bar staan wel. <laughs> oh maatjes, ik heb zoveel plezier. Enjoy 501. zou bijna zeggen geen eh, Weekly Freak Show zonder Xena. En On the Upside. Speciaal voor het feestcafé van Radio 501. Deze! En uh, I Believe in Miracles. Tot 10 uur, de Weekly Freak Show. Straks uh, Adriaan. Moet maar zien wat het is. Maar ik heb er vertrouwen in hoor. groot feest in de eh, Radio 501 studio's. En eh, ik zie net een berichtje van eh, Patrice. Succes nog Tommy. En 501 gefeliciteerd. En wat is een Weekly Freak Show zonder D-Train? Zit lekker, eh, Bastiaan? Ja. En wat gezelligheid eh, hier op de dansvloer. Heb jij uh, microfoon in één eigenlijk? Nee, volgens mij heb jij één en heb ik twee. Als oh, heb goed jij is. twee? Eh, ik heb twee. ja. even wat omhoog Ik hoor het. Ja, lekker. Hey, het kan allemaal tijdens het marathon weekend van Radio 501. Hip hip hoera, we bestaan drie jaar, Bastiaan. Tijd is omgevlogen, jongen. En leuk dat je er bent. Ik weet het nog goed, uh, eh, Skat. Ja, ik weet het dat jij dat weet. <laughs> Leuk dat je erbij bent. En deze kan je zeker waarderen. En eh, we, gaan we gaan straks nog een nummertje draaien wat we samen gemaakt hebben.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 A zircon princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so did it.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 Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid range migraine, cancered membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call I'm uh, um, close to the edge.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 He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused served like hell till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge.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 Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. Yo, what's up, money? Yo. Oh, jeppen die Is Dus niet gering wat er gebeurt. De Weekly Freak Show op 501. En Adriaan Pomp. Die staat gewoon live in beeld. En die pakt nog mee. De laatste stukjes van... Eh, de Weekly Freak Show. <laughs> Dankjewel allemaal. En uh, ja, de marathon gaat voort. 60 uur, 501. And deze is allemaal voor de ladies. Enjoy.